Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een agent uit Groot-Brittannië die in 2021 Sarah Everard ontvoerde, verkrachtte en vermoorde had nooit bij de politie mogen werken. Dat staat in een nieuw vernietigend rapport over de moordzaak die voor een grote schok zorgde in de UK. Nu blijkt dat er al van alles mis was rondom de dader, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Hij had duidelijk eh, ja, red flags die je 20 jaar kan terugtraceren in het rapport. Ehm, seksueel, raar seksueel gedrag, foto's van zijn geslachtsdelen rondsturen, aanranding, extreme porno in bezit, uh, onfatsoenlijke blootstelling, dus exhibitionisme. In het rapport staat ook dat het zo weer zou kunnen gebeuren als de Britse politie nieuwe mensen niet beter gaat screenen. De moordenaar werkte als agent bij de Londense politie en arresteerde Everard toen ze s'avonds alleen op straat liep. Daarna misbruikte hij haar en beroofde hij haar dus van het leven. De winst van de grote gele supermarktreus was vorig jaar allesbehalve Jumbo. De Brabantse keten hield een kleine 20 miljoen euro over. Dat is 75% minder dan het jaar ervoor. Komt vooral doordat ze meer kosten hadden. De familie van Eert, eigenaren van de Jumbo, besluit dan ook om het geld op de spaarrekening te zetten... in plaats van te verdelen onder de aandeelhouders. En pech als je net voor een prikkie een tweedehands baboe bakfiets op de kop wilt tikken via Marktplaats. Dat kan niet meer. Marktplaats heeft al die advertenties eraf gehaald in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die heeft bepaald dat de bakfietsen van Baboe voorlopig niet mogen worden verkocht, omdat er een kans bestaat dat er plotseling scheuren komen in het frame. Marktplaats zegt dat ze alleen spullen willen verkopen die erkend en veilig zijn. Het weer, het misert en ook vanavond is er regen. Morgenochtend droogt het eventjes op. Later weer opnieuw nat en dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate.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 Vanaf Baren is de vertraging drie kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen een kwartier vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 25 minuten vertraging. Verder staat er een kapotte auto op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk... waardoor er twee rijstroken dicht zijn. Kost je ook een half uur. En vijf minuten op onthoud nu op de A10 bij knooppunt Koenplein door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Haarlem is de vertraging nu nog oh, maar vijf minuten.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 Kring hier ooit vandaan Met het vuur in mijn pas Dacht dat er niets meer was mm-hmm. Maar mijn hart moet hier nog ergens zijn Ik mis mij Mis ik mij Waar ik ben onderweg Mis ik mij Maar ik blijf op vertrek Nergens thuis op een plek Of een dorp volledig liefde voorbij.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 Het komt onder meer door gestegen inkoopprijzen. Een jaar eerder was de winst nog 80 miljoen euro. Joost Klein heeft zojuist op NPO 1 het nummer gepresenteerd... waarmee hij in mei Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De naam van het lied was al bekend, Europapa.